uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In de Chileense hoofdstad Santiago zijn zeker 35 scholieren gewond geraakt bij een explosie. De middelbare scholieren hadden zich volgens de politie opgesloten in de toiletten... om daar molotovcocktails te maken. Tien van hen hebben ernstige brandwonden vijf zijn in levensgevaar. De jongeren wilden de explosieven volgens de politie inzetten bij een demonstratie. De weggeefactie van Elon Musk is mogelijk illegaal. In aanloop naar de verkiezingen verloot hij elke dag 1 miljoen aan mensen in de swing states. Maar volgens CNN heeft het ministerie van Justitie hem daarvoor nu gewaarschuwd. Om kans te maken moeten kiezers van de swing states zich hebben geregistreerd om te stemmen. En er zijn al meerdere winnaars die een cheque van 1 miljoen dollar hebben gekregen van Elon Musk. Volgens de Amerikaanse wet mogen mensen niet worden betaald om te gaan stemmen. Musk ontkent dat hij iets fout doet met zijn actie. De Verenigde Staten zeggen voor het eerst bewijs te hebben dat er Noord-Koreaanse troepen in Rusland zijn. De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, noemt het heel ernstig als die zich voorbereiden om te gaan vechten in Oekraïne. Volgens Zuid-Korea zijn er nu 3000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland gestuurd en krijgen ze daar Russische uniformen. De Belarusische president Lukashenko zegt tegen de BBC dat het onzin is dat er Noord-Koreaanse troepen worden ingezet in Rusland. Nederland doet mee aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar in Zwitserland. Joost Klein mocht meedoen, maar dat heeft hij geweigerd, zegt omroep Avrotros. Lange tijd was het onduidelijk of de omroep zelf nog mee wilde doen... vanwege het incident met Klein op het Songfestival in Malmö. Maar de omroep zegt dat de organisatie heeft toegezegd dat er structurele veranderingen komen.